Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Richting Utrecht zorgt een ongeluk voor drie kwartier vertraging bij knooppunt Rijnsweert. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A44 Amsterdam-Den Haag een ongeluk met een auto. Tussen afrit Oude Wetering en afrit Noordwijkerhout staat 2 kilometer file.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 The joy in your heart. mm A snake, a stick, it is John, it is Joe. It's a cut in your hand and a bone in your toe a point, a brain, a beat, a bite, a blink, a buzz, a sudden stroke of night. A pin, a needle, and a sting, a pain, a snake, a riddle, a wasp, a stake. A passing the mountains, a horse, and a mule in the distance, the shelves roll through shadows of blue, and the riverbank talks of the waters of my.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 Als de bijeenkomst doorgaat zou het de eerste ontmoeting zijn... tussen een zittende Amerikaanse president en een leider van Noord-Korea. Het is de bedoeling dat het gesprek gaat over het terugdringen... van het Noord-Koreaanse kernwapenarsenaal. Kim Jong-un heeft volgens een Zuid-Koreaanse veiligheidsadviseur gezegd... dat hij bereid is om daarover te praten. Ook heeft hij beloofd om tot het gesprek met Trump... geen nucleaire raketten te testen. Het Witte Huis zegt blij te zijn met de toezeggingen van Kim Jong-un... maar dat de sancties voorlopig voorlopig wel van kracht blijven. Met minder dan twee weken te gaan tot de verkiezingen zijn gemeenten en uitzendbureaus naarstig op zoek naar stemmetellers. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat alleen al in 15 gemeenten nog zeker 1200 tellers nodig zijn. Doordat er niet alleen gemeenteraadsverkiezingen zijn, maar ook het referendum over de inlichtingenwet, hebben veel gemeenten twee keer zoveel tellers nodig. De invoering van de tolheffing in Duitsland voor buitenlandse automobilisten loopt zeker een jaar vertraging op. Eigenlijk zou het komend jaar van start gaan, maar volgens de Duitse krant Handelsblad zijn er problemen met de bescherming van persoonsgegevens en de aanbestedingsprocedure loopt vertraging op. Pensioenfondsen moeten de helft van het opgebouwde pensioen van een gescheiden werknemer automatisch overschrijven naar de ex-partner. Dat wil minister Koolmees van Sociale Zaken. Het is al bij wet geregeld dat de ex-partners aanspraak kunnen maken op de helft van het pensioen dat iemand tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. Maar hoe dat wordt verdeeld moeten mensen nu nog zelf regelen. Het Fries Museum heeft in New York een Global Fine Art Award gewonnen, beter bekend als de Museum Oscar. Het museum in Leeuwarden krijgt de prijs voor de expositie over de Friese schilder Alma Tadema. De tentoonstelling trok afgelopen winter zo'n 160.000 bezoekers en dat was een record voor het Fries Museum. Het weer, het is droog en fris en de zon schijnt geregeld. In de loop van de middag gaat het vanuit het zuiden regenen. En bij weinig wind wordt het tussen de 7 en 10 graden. Dit was het NOS Journaal.